Het toestel kwam uit Noord-Korea en moest bijtanken in de Thaise hoofdstad. Toen het toestel werd doorzocht, waarschijnlijk na een tip, werden onder meer luchtafweerraketten en granaatwerpers gevonden. De bemanning had gezegd dat er apparatuur voor olieboringen aan boord was. De mannen, vier uit Kazachstan en één uit Wit-Rusland, zijn gearresteerd. maar het vliegtuig naar op weg was, is niet bekendgemaakt. In juni legde de VS Noord-Korea sancties op vanwege raketproeven die waren genomen. Als onderdeel van die sancties mag het land geen wapens exporteren. De Rotterdamse korpschef Meiboom stapt op als er in verband met de rellen in Hoek van Holland mensen van zijn korps worden ontslagen. Dan trek ik mijn conclusies, zei Meiboom. Binnen het Rotterdamse korps klonken er verwijten dat Meiboom wil blijven zitten terwijl er koppen moeten rollen. In januari verschijnt een politierapport over het falen van de politie bij de rellen in augustus. Mensen in lagere rangen vrezen dat er dan ontslagen vallen. Meiboom stuurde zijn personeel vandaag een brief om ze gerust te stellen. Hij zegt dat het hem spijt dat de politie niet goed voorbereid was en dat er geen ME was. VVV heeft thuis met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk. Na ruim een kwartier opende Awassar de score. Daarna brachten Sela en Leemans in Venlo de eindstand op 3-0.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 forget S&M. Kiss me, love me, I'm weak. I like it, I like it. just like in the movie.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

define the end when you pretend to